maandag verder. Volgens PvdA-leider Samsom zitten de gesprekken tussen VVD en ook VVD-leider Rutte niet zeggen. Het Centraal Planbureau is de voorstellen van de onderhandelaars aan het doorrekenen. De uitkomsten worden mogelijk begin volgende week teruggestuurd en daarna wordt er verder gepraat. In België is een gezochte moordverdachte omgekomen bij een schietpartij met de politie. De politie had eerder op de dag in België en Nederland een opsporingsbericht uitgegeven over de verwarde en vuurwapengevaarlijke man. De 46-jarige Belg werd onder meer verdacht van het doden van een vrouw in België. Hij was voor het laatst gezien in een auto met een vals kenteken in de buurt van Harwijk. De Belgische politie kwam de man vanavond op het spoor in de buurt van Hulshout, meldt de VRT. Toen agenten hem wilden arresteren trok de verdachte een wapen waarop de politie het vuur opende en hem doodschoot. De Nederlandse toeristen die zijn gestrand in Cancún in Mexico komen morgen terug op Schiphol. De 283 vakantiegangers zitten sinds woensdag vast door een technisch probleem met een van de motoren van hun Boeing 767. De reisorganisatie TUI heeft een vervangend toestel gestuurd. De Senseo koffiepads van Douwe Egbert zijn jarenlang bewust slap gehouden door Sarah Lee, de voormalige moedermaatschappij van DE. Uit kostenbesparing was de hoeveelheid koffie in de pads teruggebracht van 7,5 naar 7 gram. Bestuursvoorzitter Herkemij van DE noemt dat in de Volkskrant een voorbeeld van hoe het Amerikaanse Sarah Lee DE jarenlang heeft verwaarloosd. Nou, echt werd zelfs tientallen jaren eigendom van Sarah Lee, maar ging deze zomer verder als DE Master Blender 1753. Herkemij zegt dat de halve gram koffie er meteen weer bij is gedaan toen Sarah Lee was vertrokken. Het weer, vannacht aan de kust felle buien met kans op onweer. In het binnenland opklaringen. Het koelt flink af, minima van min 1 in het oosten tot plus 4 aan de westkust. Overdag in het noordwestelijk kustgebied enkele buien. Elders overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 8.